voor de 18-jarige verjaardag van de prinses. Volgens de Telegraaf waren er zo'n 100 gasten aanwezig. Volgens premier Rutte waren het er 21. Ook dat gaat in tegen de corona-adviezen van het demissionaire kabinet. Volgens dat advies mogen er maximaal vier mensen thuis op bezoek komen. Eerder kwamen de Oranjes al in opspraak toen ze midden in de pandemie naar Griekenland op vakantie gingen. De Amerikaanse president Biden heeft vanuit een helikopter de schade bekeken in Kentucky. De staat waar vorige week meerdere tornado's doorheen raasden. Duizenden mensen zijn hun huis kwijt of zitten nog altijd zonder stroom. Biden zegt dat de regering alles zal doen om slachtoffers te helpen. De tornado's raasden ook door zeven andere staten. In totaal kwamen zeker 88 mensen om. Trendwatcher Vincent Everts is tijdens een YouTube-livestream thuis in Amsterdam overvallen. Hij was met opiniepeiler Maurice de Hond aan het praten over corona... toen opeens iemand riep om bitcoins. Wat is dit nu? Wat, is er? Wat is er? Bitcoins. Wat? Bitcoin. Ik heb helemaal geen bitcoin. bitcoin. Niet veel later werd het beeld zwart. Er zouden drie jongens met wapens zijn huis binnen zijn gelopen. Hij en zijn gezin zijn oké, twitterde hij later. De politie heeft in Rotterdam een kelderbox vol illegaal vuurwerk gevonden. Er stonden dozen vol cobra's en mortierbommen in een berging van een flatgebouw, midden in een woonwijk. Het is niet duidelijk hoe de politie het illegale vuurwerk op het spoor kwam. De politiewoordvoerder kon niet zeggen of de eigenaar van de kelderbox is opgepakt het was extreem druk vandaag bij de vaccinatielijn van de GGD. Geen doorkomen aan, merkte ook Ad van 80. Hij wil graag een boosterprik, maar telefonisch een afspraak maken lukt al dagen niet. Ik word een beetje emotioneel, maar ik wil niet ziek worden. En eh, ja, ik heb al zoveel keren gebeld, maar je komt er gewoon niet doorheen. Op dit moment is het niet mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Dat, eh, en zo krijg je het elke keer, elke keer als gebeld. Online kun je trouwens wel gewoon een afspraak maken, maar dat vindt Ad te ingewikkeld.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 The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. time to go. It's time at last to let him know. I will. songs hoor je hier met The Sea of Love. I suppose he's still there with you, sharing our morning sun. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known Enough of love To leave love enough alone I've learned something of love I wish I'd known before you left me But it's funny how you don't know what you've got until it's gone And I hope you're getting all the love you've ever wanted But I wish I was there With you Sharing our morning sun I waken to the sadness of the rain And making love wishing I had known enough of love to leave love enough alone. Winter de stemmen in mijn hoofd. Voor niet doen wat je belooft. Voor het donker, voor de zon, dat het alweer ophoudt. Voordat het begon. Dus wil je toch niet blijven? is het maar voor even is het maar voor even. Ik ben altijd bang dat de stilte valt. Harder dan de woorden dat de leegte schat. Ik ben altijd bang voor de vrijheid op een dag. En voor een schaterende lach, voor te hard en voelt te zacht dat het meestal anders gaat dan ik had bedacht. Dus wil je toch niet blijven? Wat is het maar voor even? Wil je toch niet blijven? Wat is het maar voor even? is het maar voor even. Ik ben altijd bang dat ik mij verlies. In jouw mooie plannen, dat ik weer niet kies. Ik ben altijd bang dat ik zeg maar niet bedoel. Dat ik niet vind wat ik voel voor de waarheid. Dat ik lieg, op mijn hoofd met woorden mijn hartsverdriet. Dus wil je toch niet blijven? is het maar voor even? Wil je toch niet blijven? Al is het maar voor even? is het maar voor even. Wil je toch niet blijven, al is het maar voor even. Passie en liefde met The Sea of Love. love baby, let's cruise. No way from here.